Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump... heeft op zijn eerste werkdag meteen allemaal besluiten ondertekend. Zo haalt hij de VS uit het klimaatakkoord van Parijs... en steunt hij niet langer de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook verleende hij gratie aan kapitoolbestormers. Het gaat om 1500 mensen die boos waren toen Joe Biden vier jaar geleden de verkiezingen won, zei correspondent Sjoerd en Daas. Opgestookt eh, door Trump, die vond dat de verkiezingen gestolen waren. Joe Biden eh, niet eerlijk had gewonnen. Claims trouwens die hij vandaag ook weer meermaals herhaalde. strooide weer met eh, leugens en onjuistheden in zijn speeches. ja, die mensen die komen grotendeels vrij voor zover zij in de gevangenis hebben gezeten of hun straffen eh, gaan van tafel. Trump riep op zijn eerste werkdag ook meteen de noodtoestand uit aan de grens met Mexico. Ook zei hij een eind te maken aan overheidsprogramma's voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. Hij zei dat er twee genders zijn, man en vrouw. Europese politici gaan vandaag kijken of er strenger gekeken moet worden naar grote techbedrijven als Meta en X. Er is een Europese wet die moet voorkomen dat de platforms desinformatie en eenzijdige content verspreiden. Maar die bedrijven houden zich daar niet aan, zegt deze Europarlementariër. Als je nu op X gaat, zie je dat ook. Dan zie je eigenlijk vooral rechtsere content in plaats van linksere content. En dat is een van de dingen die niet mag. Je moet een gelijk speelveld geven op een platform dat zo groot is dat het heel groot bereik heeft. Ze vindt dat Europa dat niet zomaar moet pikken en strenger moet zijn voor de techbedrijven. Er zijn ook partijen in het Europees parlement die achter Meta en X staan. Veel mensen die met hun auto een milieuzone in Amsterdam inrijden zijn in de war. Er hangen negen verkeersborden boven elkaar. Dat maakt alles nogal onduidelijk. Zouden jullie hierin mogen rijden? Denk van wel. Dat is een goede vraag. Kom ik niet helemaal uit? Ik vind het niet duidelijk. Nee, absoluut niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik hier had gereden, had ik er niet eens naar gekeken. De gemeente laat weten dat ze deze rijborden wel moeten plaatsen, omdat ze dat wettelijk verplicht zijn. Bestuurders die de eerste maanden de fout ingaan, worden nog niet beboet. Het weer nog opnieuw een grijze dag met kans op motregen of wat sneeuw. Let ook op, want vooral vanochtend kan het glad worden. Vanmiddag loopt de temperatuur iets op. Het wordt max 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de A1B. De drukte van de ochtendspits neemt geleidelijk aan af. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar zien we nog extra vertraging na een ongeluk. Tussen Hilversum Noord en naar de vesting. Nu 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopend De Nieuwe Meer. 6 kilometer met daar een kwartier vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Knopend Koenplein 9 kilometer met daar een kwartier vertraging. Verder gebeurde er een ongeluk op de N9 van Alkmaar naar Den Helder. Tussen eh, Sint Maartenzee en Julianadorp Zuid, nu 3 kilometer file, met zo'n 10 minuten extra reistijd. N203 van Alkmaar naar Amsterdam, tussen de aansluiting met de N246 en Zaandijk, 2 kilometer file. Daar is de vertraging bijna 20 minuten.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 Only long dark past they were rude, they Looking there. all the time. People loved you unconditionally. Toast in the New South. This one is for history. Then I slip, fell, and caused the numbers injury. Called the same people, and it's yo, you just missed me.